Volgens het OM is bewijsbaar dat Hernandez eind september een klap en een kopstoot heeft uitgedeeld. Het slachtoffer liep daardoor licht letsel op in zijn gezicht. Als Hernandez de schikking accepteert, hoeft hij niet voor de rechter te verschijnen. Betaalt hij de 500 euro niet, dan volgt er alsnog een rechtszaak. In Zurich hebben Nederland en België hun laatste presentatie gehouden voor de FIFA. Vanmiddag rond 4 uur maakt de voetbalbond bekend welk land het WK van 2018 mag organiseren. Namens Nederland en België zijn onder andere Ruud Gullit, oud-keeper Jean-Marie Pfaff en de premiers Rutte en Leterme aanwezig. Ook de andere kandidaten Rusland, Engeland en Spanje en Portugal presenteren zich vandaag nog een laatste keer aan de FIFA. De voetbalbond maakt vanmiddag ook bekend wie het WK in 2022 mag organiseren organiseren. Door het winterweer zijn de files vanmorgen langer dan gebruikelijk. De ochtendspits kwam laat op gang, maar op het hoogtepunt stond er ruim 550 kilometer file. Daarmee komt deze spits op nummer 9 in de top 10 van langste files. Er staat nu nog 400 kilometer. In het grootste deel van het land sneeuwt het. Rijkswaterstaat heeft daarom sneeuwschuivers ingezet op verschillende snelwegen. De ANWB heeft extra mensen ingezet voor hulp bij pech. Volgens de Wegenwacht is het extreem druk. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas neemt juridische stappen tegen Rolls-Royce, de fabrikant van de motoren van de Airbus A380. Uit een onderzoek is gebleken dat de problemen met een A380 van Qantas vorige maand veroorzaakt zijn door een fabrieksfout bij Rolls-Royce. Een superjumbo van Qantas moest vorige maand een noodlanding maken nadat een van de motoren het had begeven.